goede vraag natuurlijk op deze zondag. Ja, zo na eh, Koningsdag. Goedemorgen, hoe gaat het met je? Hello, how are you? Een van de mooiste hits van de Easy Beats was ooit ook nog eens een eh, deun en reclamespot voor een groot eh, kledingmerk. nou, meer een kledingzaak eigenlijk. Goedemorgen, welkom bij de show tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Welkom bij de show inderdaad. Tot 12 uur ga ik je oren vertroetelen met och, prachtige muziek. En een paar interessante onderwerpen om de zondag lekker te beginnen. Ehm, muziek van onder andere Greenfield en Cook. Een van hun mooiste, Where. Welkom bij de show en blijf bij me. Blijf bij ZVL tot tenminste 12 uur vandaag. it was before, before today. The doctor said your condition isn't very well. You'd better stay in bed. Life, what is life for him? Lying in his small white room and taking his potions the spoon, he knows that he can't go away. He can only die. I hope I won't cry, cause I wanna say goodbye to my wife and little son.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 Hm? En Greenfield en Cook met Where. Straks over een paar minuten, nou ja, een paar minuten, een kwartiertje... gaan we praten met Leonard Toma. Hij is psycholoog, spreker en schrijver. En onlangs verscheen zijn nieuwste boek... Survival Gids voor de eenzaamste eeuw. Wat is dat nu weer? Hij praat daar straks levendig over met Herman de Bruin. Eh, komt eraan dus, over een kwartiertje hier bij ZVL. Sets ZVL. zijn. En na het slapen komt een dag en daarna nog een nacht. We leggen vast dat we altijd samen blijven. min me later, ik denk dat ik nog nuttig kan zijn. We spreken af Net voorbij de bocht, achter de bocht en achteraf. gaan we door de straat het dwalen. En niemand die ons tegenhoudt. En niemand die ons tegenhoudt. Iedereen loopt in de pas. Er gebeurt niets onverwachts we zijn nog dom genoeg om te dromen. Om te dromen. gaan We struikelen over nieuwe woorden. Bemin me laat, ik denk dat je me dankbaar zal zijn. We spreken af en net voorbij de bocht, achter de bocht en achteraf. Dan gaan we door de straten dwalen en niemand die ons tegen. niemand die ons tegen. de nieuwe single voor Guus Meeuwis. Lekker toch? Deze zondagmorgen tijdens de koffie. En de lekkere kano's. Ja, een soort gevulde koeken zijn dat. Hè? Ouderwets, maar wel lekker. Oh ja, Guus Meeuwis dus met Bemin me later. Dat is een echte nieuwe single. En echt eh, niet verkeerd zou ik maar zeggen. Verder hoorde je Lolita Adams hier in de show met Get Here. En nergens anders. Nadeel van die kano's is dat ze wel geweldig kruimelen En het ligt hier een beetje vol met kruibels op de werktafel. Ik geloof dat we daar niet blij van worden. Maar goed, eh, het is wel lekker. En het is ook gezellig hier in de studio. Vooral ook met die mooie muziek van onder andere Cilla Black. it's for you. They said that love was a lie. Told me that I should never try to find somebody who'd be kind, kind to only me.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 Ça de moi, j'aurais donné n'importe quoi pour le séduire. Il venait d'avoir 18 ans, c'était le plus bel argument de sa victoire. Il ne m'a pas parlé d'amour, il pensait que les mots d'amour sont dérisoires. il avait vu au cinéma le blé en Au creux d'un lit improvisé, j'ai découvert émerveillé un ciel superbe. Il venait d'avoir 18 ans, ça le rendait presque insolent de certitude. Et pendant qu'il se rhabillait, déjà vaincu, je retrouvais ma solitude. J'aurais voulu le retenir, pourtant je l'ai laissé partir sans faire un geste. Il m'a dit, c'était pas si mal avec la con de l'or dans mes cheveux, un peu plus de noir sur mes yeux, par habitude. J'avais oublié simplement que j'avais deux fois 18 ans. Daar word je toch helemaal relaxed van, toch? Op de zondagmorgen. Dalida en ehm, een van haar mooiste nummers. F. Stille Blackbird, It's For You. Ja, het is een Frans nummer en daar waag ik me niet aan. <laughs> Want mijn Frans is zo beroerd. Eh, dan denk je bij jezelf, hey Blokhuis, waar heb je het over? Eh, over een paar minuten gaan we praten met Lennart Thoma psycholoog dus. Ik had het er net al over. Over zijn eh, nieuwe boek. De Survival Gids voor de eenzaamste eeuw. Nou ja, eh, Herman de Bruin gaat zo meteen praten met hem. Over zijn boek. Maar het gebeurt pas nadat we hebben geluisterd naar Sukero en Senza Una Donna. ga praten met Lennart Thoma, auteur en in de studio. Yes. Ja, welkom uh, Lennart. Ja, bedankt. Maar we gaan het hebben over de survival gids voor de eenzaamste eeuw die je geschreven hebt. Welke eeuw is de eenzaamste eeuw? Nu, de 21ste, ja. En oh, Het is zo druk in de 21ste eeuw met iedereen. En wie is er dan eenzaam en wat is er dan eenzaam? Ja, je zou je denken, hè, met 8,1 miljard mensen op, eh, op deze aardkloot, dat je het niet zo heel erg snel eenzaam zou moeten voelen. Maar eh, we voelen ons toch meer eenzaam dan ooit tevoren. Ehm, dus ook zelfs in de, ja, zeker de laatste paar jaar is dat ook nog eh, wat verder gestegen. Maar we zien het ook eigenlijk sinds, ja, sinds dat het een beetje wordt bijgehouden, zit er een stijgende lijn in. Mhm. Dus het CBS die, die eh, doet met regelmaat eh, eh, vragenlijsten uitzetten over eenzaamheid. En nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar de periode tussen 2018 en 2023, dus net na COVID ook, is het eigenlijk van nou, zo rond de. En dan weet ik niet de cijfers natuurlijk helemaal exact uit mijn hoofd, maar rond de 35% dat mensen zeggen dat ze enigszins eenzaam tot sterk eenzaam voelen, ja, ja. is gestegen naar 40%. Dus Kijk. 35% is al veel. Ja. <laughs> Maar het is nu nog hoger. Um, COVID, tijdens COVID-tijd was het nog, zelfs nog iets hoger, was het 42% ongeveer. Eh, dus het is wel ietsjes afgenomen na COVID, maar nog steeds eh, ja, 40% van de, van de mensen. Ja, dat is wel heel erg veel natuurlijk. Ja. En kan die survival gids ervoor zorgen dat mensen zich dan minder eenzaam voelen als ze die gids eh, tot zich genomen hebben? Nou ja, ik hoop dat ze het wat, wat aanknopingspunten geeft om eh, andere mensen wat beter te begrijpen en dan wat toenadering te zoeken. En dat je dan dus wat minder eenzaam wordt. Want door het boek zelf ga je niet minder eenzaam voelen. Nee, nee. als je ziet survival gids, dan denk je nou, je leert hoe je eh, in de natuur om moet gaan en je moet overleven in de natuur. Ja, klopt. maar dat is het dus niet. Nee, ja, ja, nou, het, is, het, het, leert je wel eh, dingen. En eh, net als dat je natuurlijk, eh, als je, weet ik veel, <laughs> door een landschap inderdaad moet overleven, dat het je dan van tevoren een boekje kan lezen met allemaal tips en trucs om het te doen. Maar je moet het dan daadwerkelijk dan nog gaan doen. Ja, precies. Om daadwerkelijk te kunnen overleven. maar die survival gids, ja, het is, het is ook wel, het is best wel een serieus onderwerp natuurlijk, eenzaamheid. Want het is, ja ook gewoon lekker, lekker eh, cynisch gezegd, dodelijk voor je. Eh, het is gewoon echt niet goed voor onze gezondheid. Ja, dat hebben we ook in de COVID-periode gemerkt. Dat mensen heel eenzaam werden doordat ze afgesneden waren van anderen. Juist. Ja, maar goed, de survival gids eh, maar helpt het dan om mensen minder, zich minder eenzaam te laten voelen? Daar moet je nog wel wat voor doen als je het boek gelezen hebt, toch? Jazeker. Dus dat gaat dan moet je het gaan toepassen. Dan moet je het gaan toepassen. Wat het wel een beetje doet, hoop ik, is dat je dus de ander wat beter begrijpt. En daar dan al iets minder vervreemding bij voelt. Kijk, eenzaamheid is natuurlijk ook een gevoel. Hè? En mhm. dus ehm, eh, andere mensen al wat beter begrijpen, kan je al misschien ietsjes minder eenzaam laten maken omdat je dan bijvoorbeeld je partner of eh, je ouders of je kinderen of welke mensen er ook in je omgeving zijn, dat je die gewoon wat beter, uh, beter door gaat hebben. En denkt, oh ja, diegene zit mij niet bijvoorbeeld, eh, die wil mij niet afstoten, maar die is gewoon wat introverter. Mhm. En zal misschien iets minder snel iets zeggen ja, eh, ja, ja. Dus, dus dan voelt het misschien al ook, eh, het valt misschien wel mee met deze persoon. En misschien maakt dat je al ietsjes minder eenzaam. Als mensen die survival gids, survival gids moet ik zeggen, willen aanpakken, eh, willen lezen, kunnen ze hem gewoon in de boekhandel bestellen? Overal te bestellen, online en ook inderdaad bij elke boekwinkel kan je hem gewoon bestellen. En in sommige ligt hij al gelukkig, dus dat is leuk. Eerste boek? Nee, dat is mijn derde boek al. Derde boek? Ja. Oh, Ik heb hiervoor een soort twee managementboeken geschreven. Dus ik ben psycholoog van achtergrond en in eerste instantie geschoold in arbeids- en organisatiepsychologie. Dus ik weet, eh, ik heb veel over organisaties geschreven. En eh, nu dus een boek wat meer algemenere psychologie, populair psychologieboek zou je het kunnen zeggen. Is er wat op de sociale media te vinden over dit boek en over jezelf? Eh, ja, ik ben eh, op LinkedIn en Instagram ook te vinden. En ik praat er eh, ook over in mijn eigen podcast. Normale mensen bestaan niet. Wat ik doe samen met Thijs Lauwers. Heb je ook nog? Ja. ja. Die is ook te vinden in alle podcasts. Eh, Spotify, iTunes, overal. en dat doe ik dus samen met Thijs Launsbach, wel een beetje semi-bekende Nederlander, eh, ook psycholoog. We hebben het over allemaal brede onderwerpen rondom psychologie. Maar we hebben dus eh, tijdens mijn lancering hebben we een met live publiek podcast opgenomen in de Donner in Rotterdam. En die is die overal te beluisteren, die aflevering. Een drukbaasje, baasje, Lennart Thomas, Zeker. En hij is nog steeds bezig. Komt het vierde boek te gaan? Die eh, gaat er waarschijnlijk wel aankomen, ja. En na vijfde zal ook al een keertje gaan komen. Ja, ik heb nog genoeg ideeën. Oké, dan dank ik je voor het gesprek. Ik wens je heel veel succes met wat je allemaal doet. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep zijn schaduw over onze lijven. En elke volgende golf is een reden bij jou te blijven. Ontwortelde bomen, eeuwen oud, als Mikado in mijn rug. Ik ben ergens, was ergens, ga ergens heen maar wil alleen niet terug. Geef me stilte, oceaan, ik ben in alle staten. Want elke volgende golf is een reden mij te verlaten. Dit is niet het einde, dit is het begin. het einde, dit is het begin. Dit is niet het eind van de wereld, mijn lief. Dit is het begin. En liefde is niet te vinden. Het vindt jou of haalt je in. De vuurtoren door schepen en tijd vergeten. En elke volgende golf weer een reden het niet te weten. Dit is niet het einde, dit is het begin. Liefde vindt en haalt ons in. Dit is niet het einde liefde vindt en haalt ons in. Dolf Jansen. Hij zingt niet veel, maar als hij zingt, dan is het ook wel bijzonder. Echte gedichten zou je kunnen zeggen. Hè? En dat doet hij ook altijd in zijn voorstellingen. Ja, ik ga er meestal wel naartoe. Dat we lachen met hem. Lekker ruig ook vaak. Je hoorde het begin en veel Collins ervoor met Do You Remember hier bij ZVL. Op deze zondagmorgen alweer de laatste zondag van april. Wat gaat de tijd snel. En eh, eh, zo meteen alweer mei. En de volgende week alweer eh, bevrijdingsdag en dodenherdekking. Weer een hele hoop te beleven zal ik maar zeggen. Een hele hoop te herdenken ook. Ja, is ook wel weer eens goed denk ik om bij allerlei zaken stil te staan. Je luistert ZVL en Earth and Fire. Wat een prachtige. Luister mee naar Storm, Storm and <laughs> Thunder. Ik ga ervan stotteren. Zo ontroerend is dit prachtige nummer. ZVL. Down in Jamaica, they got lots of pretty women. Steal your money, then they break your heart. Lonesome Sue, she's in love with old Sam. Taken from the fire into the frying pan on and on. She just keeps on trying. And she smiles when she feels like crying on and on, on and on, on and on.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 stream and stitching. Toss up my heart to see where it lands. On and on, I just keep on trying. And I smile. Steven Bishop. On and on, hier bij ZVL. En voor, oh ja, Earth and Fire, Storm and Thunder. Dat zit er vandaag niet in, want vandaag eh, wordt het toch een graad of 19. Lekker zonnig. Eh, ja, wind uit het noorden, noordoosten. Dus dat kan fris zijn. Maar ondanks alles, het scherpe zonnetje wordt het een mooie dag. Lekker om eh, afgeschermd, dat wel, uit de wind op een terras te gaan zitten vanmiddag. Misschien dat wel, lijkt me een fantastisch idee. Klopt wel aardig tegen 11. Zometeen uh, natuurlijk nieuws en weer. En daarna gaan we iets meer tempo maken. Dus blijf luisteren, blijf bij ZVL. No sé si tú, no sé si yo seguiremos siendo como hoy. No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar, eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno, no me pidas algo que es del tiempo. un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj. Aquí estamos solos tú y yo. Todo lo que ves es lo que soy. No me pidas más de lo que doy. es un día vivido. No tratemos de correr antes de andar, esta noche estamos vivos, solo este momento es realidad. lekker zonnige muziek bij eh, ZVL. Past wel eh, vandaag natuurlijk, deze van Luis Enrique. Tja, ik ga er even tussen even pauzeren. Ik ben over een paar minuten weer bij je terug. Dus blijf luisteren, blijf bij ZVL in een tweede uur gaan we, zoals ik al zei, meer tempo maken. En eh, we hebben een hele leuke afwisselende collectie aan muziek eh, samengesteld. Dus dat wordt gewoon gezellig. Ook tijdens de koffie op deze zondagmorgen. Tot besluit van dit uur Freddie Mercury en The Great Pretender. Tot zo. tyrant pretender. cry